Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt misschien een oplossing voor mensen met een duur huurhuis. Het gaat om mensen die te weinig verdienen om een huis te kunnen kopen... maar te veel om sociaal te huren. Zij zijn aangewezen op de vrije sector... waar je al snel 1200 euro per maand voor een huurhuis aftikt. Vier hypotheekaanbieders willen dat ook deze groep een hypotheek kan krijgen... en beginnen met een proef, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Bij het aanvragen van de hypotheek wordt er dan niet alleen gekeken naar je inkomen... maar ook naar je betaalgedrag. Heb je de afgelopen jaren netjes je huur betaald... zonder dat je daarvoor je spaargeld hoefde aan te breken... dan heb je in deze proef meer kans op een hypotheek. Er doen duizend mensen mee. Als het goed gaat kunnen er in de toekomst misschien meer huizenzoekers zich aanmelden. Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd en dat is al de zesde keer dit jaar. De twee raketten kwamen terecht in de Japanse zee, zegt Zuid-Korea. De laatste rakettest was afgelopen dinsdag. Noord-Korea zegt dat het nodig is om zichzelf te kunnen verdedigen. Er zijn in Nederland vorig jaar veel meer boeken verkocht. 43 miljoen in totaal. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar. Het ging vooral hard met kinderboeken komt waarschijnlijk doordat ouders hun kinderen vaker zijn gaan voorlezen. Er werden vorig jaar vooral meer boeken online besteld. Door de lockdown werd er in fysieke winkels juist minder verkocht. En Renomi Kromowidjojo stopt met haar professionele zwemcarrière. Ze is 31 en vindt het mooi geweest. Ik ben niet zozeer klaar met dat ik denk mijn lichaam kan niet meer of ik wil niet meer of ik, eh, ik, ja, ik kan het niet meer opbrengen of ik vind het niet leuk meer. Maar eigenlijk denk ik van nee, het is goed zo. Krome Bijoyo is een van de succesvolste Nederlandse zwemsters ooit. Ze won drie keer Olympisch goud, 17 wereldtitels en 24 Europese titels. Het weer is eerst bewolkt en op steeds meer plekken gaat het regenen. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en wordt het een graad of 8. Morgen droog en 7 of 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam.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 judge. He knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass. baggies in their platform soul.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 Alcohol elke week, ik kan het aanbevelen. Mijn leven heeft geen tijd, nee geen tijd meer om te helen. Ik ben kachel, daarom dat ik wachel. Loop een beetje scheef, dit is hoe ik leef. Beetje ordinair, maar zo mag het ook wel klinken Ze zeggen het is slecht, maar ik blijf reply to the above.